Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Gaza is vannacht opnieuw aangevallen door Israël. Dat zeggen meerdere media. Nieuwszender Al Jazeera heeft het over een gebouw in Gaza-stad dat compleet is vernietigd. Op dat moment zouden binnen minstens 30 mensen zijn geweest. Een Israëlische krant zegt dat er minstens 10 doden zijn gevallen. Het leger van Israël heeft nog niets gezegd over nieuwe luchtaanvallen. Voor het eerst is onderzocht hoeveel mensen in Nederland kanker krijgen door het werk dat ze doen. Het gaat om een onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Onze belangrijkste conclusie is dat eh, meer dan 7000 mensen per jaar kanker krijgen door blootstelling aan schadelijke stoffen en UV-straling op het werk. Dat vinden we zorgwekkend, want dat is een substantieel aantal. En wij van KWF vinden dat niemand kanker zou moeten krijgen door werk. In twee derde van de diagnoses gaat het om huidkanker... doordat mensen die buiten werken niet goed beschermd zijn. Verder krijgen veel werknemers longkanker. Denk aan schilders die werken met gevaarlijke stoffen... en automonteurs die uitlaatgassen inademen. Bij een brand in een huis in Drachten is een dode gevallen. De brandweer werd rond middernacht gebeld en hield er meteen al rekening mee dat er nog iemand binnen was. Vanwege de brand werden meerdere woningen in de straat ontruimd. Aan het einde van de nacht was het vuur onder controle. Er is veel schade, ook bij andere huizen in de straat. En gisteravond laat was het dan eindelijk zover. De twee Amerikaanse astronauten die al negen maanden in de ruimte waren... zijn weer terug op aarde. Iets voor elven plonste hun capsule in de zee voor de kust van Florida. Here we go folks, crew 9. And back to Earth. Crew 9, back on Earth. Copy splashdown. We see main shoots cut. Nick, Alex, Butch, Sunny, on behalf of SpaceX, welcome home. De twee zouden eigenlijk maar acht dagen in de ruimte zijn... maar dat werden er bijna 300, omdat er problemen waren met de terugvlucht. De twee worden uitgebreid onderzocht en moeten de komende tijd waarschijnlijk extra vaak naar de gym. In het ruimtestation ISS hebben ze maandenlang rondgezweefd zonder zwaartekracht. Daardoor zijn hun botten en spieren veel minder sterk geworden.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 Ze werken bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen, maar de zon is ook een veel voorkomende oorzaak. Israël heeft vannacht, ondanks de wapenstilstand, opnieuw zware aanvallen uitgevoerd op Gaza. In Gaza-stad werd een gebouw geraakt waar mogelijk 30 mensen binnen waren. Door een gebrek aan opvangplekken zien veel Nederlandse gemeenten geen andere uitweg dan het wegsturen van Oekraïense vluchtelingen. De stichting Vluchtelingenwerk Nederland en de gemeente Amsterdam trekken daarom deze week aan de bel. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 13 tot 18 graden. ZFM. when you're having fun. I heard somebody say, But if all I've been is fun, then baby, let me go.